Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Het nieuwe kabinet wil minder belasting heffen op spaargeld en ander vermogen. De belastingvrije voet gaat omhoog van 25.000 naar 30.000 euro. Dat levert voor mensen die boven die grens zitten een voordeel van 60 euro op. Bovendien willen de formerende partijen het belastingtarief koppelen aan de actuele rentestand. Nu geldt nog een vast tarief van 1,2 procent. De politie kant vandaag met honden de omgeving bij Huis ter Heide uit. Daar is een jas gevonden die vermoedelijk van de vermiste Anne Faber is. Ook zijn er andere kledingstukken gevonden waarvan niet bekend is of die van de 25-jarige Faber zijn. Er zijn zo'n 35 tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond. Faber wordt sinds vrijdagavond vermist. De laatste selfie die ze maakte was bij knooppunt 64 in de buurt van Baarn. De politie in Amsterdam benadrukt na onderzoek dat de aanrijding op 10 juni voor Amsterdam Centraal een ongeluk was en geen terroristisch misdrijf. Bij de aanrijding reed een man op het stationsplein met zijn auto zeven voetgangers aan. Dat kwam doordat hij onwel was geworden door een te lage bloedsuikerspiegel. Dat verhaal werd niet door iedereen geloofd. De politie betreurt dat er achterdocht en twijfel is ontstaan na het incident. Vorige maand zei de politie al dat als het een terreuraanslag was geweest, ze dat ook zo hadden benoemd. Volgens de militaire vakbond AFNP moet nog eens worden bekeken of de missie in Mali wel moet worden verlengd. Als de veiligheid de wensen overlaat, moet het besluit misschien worden teruggedraaid, zei AFNP-voorzitter Snels op tv bij Pauw. Naar aanleiding van het aftreden van minister Hennis gisteravond. Premier Rutte prees Hennis om haar inzet voor de krijgsmacht. Hij wilde niets zeggen over haar kans op een nieuw ministerschap. Het weer, veel bewolking, maar vooral in het zuiden ook zon. Bijna overal blijft het droog, alleen in het noorden later op de dag soms regen. Het wordt zo'n 15 graden. Later, vanavond en vannacht, gaat het overal regenen. Morgen wordt het flink onstuimig met een zeekans op storm. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Rudolf Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. De rechte reishok is dicht, er staat een kapotte vrachtwagen.